Dit is door Megens met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump om speciaal aanklager Robert Mueller te ontslaan. Dat zei hij nadat de FBI het kantoor van zijn advocaat Michael Cohen was binnengevallen. De dienst zou op zoek zijn geweest naar een betaling aan pornoactrice Stormy Daniels. Cohen zou haar 130.000 dollar hebben gegeven om niks te zeggen over haar seksuele relatie met Trump. De FBI kreeg een huiszoekingsbevel van Mueller... die ook onderzoek doet naar mogelijke Russische inmenging bij de presidentsverkiezingen. Volgens Trump is er sprake van een heksenjacht. De Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen komt met een speciale vacaturesite voor 45-plussers. Volgens de bond komen die nog steeds moeilijk aan een baan als ze zonder werk komen te zitten. Maar zijn werkgevers juist wel op zoek naar oudere werknemers. Op dit moment is meer dan de helft van de langdurig werklozen boven de 45. Er kleeft volgens de ANBO nog steeds een stigma aan oudere werknemers, zoals dat ze te duur zijn en niet productief. De politie heeft vier mannen opgepakt voor het bedreigen en mishandelen van twee mannen in Dordrecht tijdens het paasweekend. De vier komen uit Dordrecht en zijn 18 tot 21 jaar. Eerder werden al twee jongens van 14 en 16 opgepakt. De slachtoffers hadden een afspraak gemaakt via de homodating app Grindr. Toen ze op de afgesproken plaats waren, werden ze belaagd door een groep mannen. De schrijver van sommige van de grootste hits van Fleetwood Mac is uit de band gezet. Gitarist Lindsey Buckingham is ontslagen. Buckingham schreef en zong onder meer Go Your Own Way. Zou ruzie zijn over de komende tournee. Binnen Fleetwood Mac komen al tientallen jaren met enige regelmaat ruzies voor. Buckingham wordt vervangen door Neil Finn van Crowded House en Mike Campbell van de Heartbreakers, de band van Tom Petty. Het weer, de dag begint in het noorden zonnig. Vanuit het zuiden neemt de kans op regen toe. Later kunnen een paar stevige regen- en onweersbuien ontstaan. Het wordt 17 tot 21 graden. Ook morgen wisselvallig, met in het zuiden de meeste buien. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de Hart van de ANWB. De meeste vertraging in de Randstad op dit moment op de A7 Den Oeverzaandam tussen Hoorn Noord en Purmerend Noord in de file die een kwartier vertraging oplevert. Ook een kwartier vertraging op de A12 Utrecht Den Haag bij Gouda West. 8 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is tot ongeveer 9 uur waarschijnlijk dicht. A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Ochten en Tiel West 25 minuten vertraging.